Het leek zo fantastisch mooi, maar het was gewoon een neppe zooi. welkom bij het tweede deel van Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij en ik zou zeggen, ja, zit u te eten, eet smakelijk. En eh, we gaan lekker terug in de oude doos. Eh, gazebo en eh, I like shopping. Entertainment for You. Meer dan radio. Ja, hij was heel, heel ver. Nou, hij eh, was eventjes onderweg. Het duurde even. Maar hij is door. when we are together. Shopping, Oftewel, I Like shopping uit oude doos Gazebo. En dat allemaal hier vanaf de Tolweg 10A in Zandvoort. We gaan verder met Elkie Brooks en Fool. If you think it's over. Nou, nee hoor. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En zeg ik, eet smakelijk als u zit te eten. En eh, heeft u gegeten, dat is u wel mogen bekomen. het zelf, Elke Brooks, hier bij CFM Entertainment for You. En dat allemaal vanaf de Tolweg 10A. Eh, ja, lekkere gezellige muziek en wij, ja, we gaan gewoon lekker verder met een Nederlandstalig plaatje van eh, Lorenzo. En altijd is er weer een... Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. het is midden van de week. Je bent niet geworden hoe je vroeger altijd leek. Ineens een zoontje voor wie je zorgen zou. Je was een vrolijk meisje en ineens ben jij een vrouw. Is het soms niet ochtends vroeg. Nu komt hij binnen na het hangen in de kroeg. Hoe moet dit verder met dit kereltje van toen? Gaat hij het redden en geen domme dingen doen? Is het soms niet eerlijk zonder vader leven? Maakt hij nu dezelfde fouten als zijn vader toen? met een heel apart gevoel. Gaat hij het halen? Gaat hij goed? lekker. figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back broken in two. Like an old abandoned car, she parked it down on for Lonely Avenue. And she forgot about it till the day she laid her eyes on you. station watching as the trains go flying by. Used to hate the black man till the black man reached out and saved his life. He was pulled out of the darkness, rescued and blinded by the light. Ain't it crazy how a simple act of kindness can open up your eyes? say to figure out the world. Searching for a reason to believe in what makes this big ball turn. But if we hold on to each other, give love, show love for all love's worth. Yeah, they might call us crazy, but tell me are bright and sunny. Funny why I. joy versus the pain. No, my joy, it ain't the same. So I'll put it plain and simple. Just like front page news. is Blues, Bad Hard. Lekker als je van blues houdt. En dat allemaal hier bij ZFM eh, Entertainment voor YouTube. klokjes voor 7 uur. We gaan eh, terug naar de jaren 60 met Mighty Sparrow, Baron Lee. En Only a Fool Breaks His Own Heart. myself when I know you love someone else. Only a fool breaks his own heart. I pretend that I don't fool breaks his own heart. I have to admit it, even though. I'd let you go. It's no use trying to hang on to a love all I'd let you go. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own heart. Only a fool breaks his own heart. She never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Well, we fogged up the windows in my old Chevy. I was willing, but she wasn't ready. So I settled for a burger and a grape snow I dropped her off early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for the minute. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. God called. Hoochie. En dat allemaal hier bij ZFM Entertainment for You. En ja, binnenkort is natuurlijk weer de Entertainment for You Dutch Top 5. Is weer actief op, eh, op Facebook natuurlijk. En dat, eh, ja, eh, dat komt weer allemaal terug. En natuurlijk gaan we dadelijk ook straks weer beginnen met de, de trio van Fred Heij. Dat doen we niet vandaag, maar ja, volgende week. En volgende week hebben we natuurlijk ook de gast Mike Daan hier in de studio.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 En ja, we gaan weer eventjes ja, terug in de tijd van ZFM Entertainment for You. Saskia Soulful en jij en ik. liefde. wat zocht jij bij mij? Alles doet nu alleen nog zin. Ik was verblind. Was ik je dan al kwijt? Want jij en ik staat al lang jij en ik en eh, Saskia Soulful. Ja, ooit was hier in de studio aanwezig met deze single. En we gaan lekker eh, verder met eh, Jeffrey Hazen en Mag ik de zon laten schijnen? Door jouw donkere ogen Je bent bijzonder. Het is alsof ik droom maar niet wakker word. Kijk hoe je straalt. Je bent een wonder. Als ik jou laat gaan, doe ik mezelf tekort. was dan. liedje van de Bikko, En eh, oftewel Roy Orbison. En Dream Baby. Ja, het zit er wel haast weer op. Ja, Entertainer for You is uh, haast weer ten einde. Het is haast 7 uur. En eh, ja, dan ga ik zoals gewoonlijk dus nog een plaatje draaien voor mijn, ja, voor mijn vrouwtje. En ja, dat is een, een nummertje van Tony Stetinski en Kao Snoe. Jer sve se piše negdje na nebu Svaki uzdah, svaka riječ Čuvaj to dijete u sebi Jer ako jednom ode od tebe Ode za uvijek Ljepotu nađi u svemu Lošu vijest zaboravi I pusti da te nosi Rieka. ja, deze, deze, is, eh, deze is dus voor jou, Zelka. Kauw Snoe en eh, Tony Sintinski. Bij deze wil ik eh, natuurlijk gelijk afscheid nemen. En ja, u bedanken voor het luisteren, voor het kijken. En graag tot volgende week met Mike Dane in de studio aanwezig.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Advocaat Lisbeth Zegveld vindt het belachelijk dat de Argentijnse rechters die piloot Julio Potsch vrijspraken nu aangifte willen gaan doen tegen zijn drie Nederlandse oud-collega's. De rechters denken dat zij valse getuigenissen hebben afgelegd. De oud-collega's, cliënten van Zegveld, verklaarden dat ze Potsch hadden horen vertellen over zijn rol bij de dodenvluchten van het Fidela-regime in Argentinië. Potsch zat acht jaar in voorarrest tot hij in november werd vrijgesproken. Volgens Zegveld hadden de rechters Potsch veel eerder kunnen laten gaan... en willen ze met de zaak tegen haar cliënten hun eigen straatje schoonvegen. De EU weet nog niet wat er precies moet gebeuren om te worden uitgezonderd van de Amerikaanse importheffing op staal en aluminium. Eurocommissaris Malmström sprak erover vandaag met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger. En na afloop twitterde Malmström dat de procedure onduidelijk is. Volgende week wordt er verder gepraat. President Trump zei donderdag dat landen met de VS kunnen onderhandelen om te ontkomen aan de importheffing. Canada, Mexico en Australië hebben al een uitzonderingspositie gekregen. Een agente in Amersfoort is vannacht bijna gewurgd. Ze wilde een vrouw aanhouden die een winkelruit zou hebben vernield... toen een groep van zes mensen zich tegen haar keerde. De zes sloegen haar en een van, haar, een van hen nam haar in een wurggreep. Pas toen haar collega's dreigden met een stroomstootwapen werd het rustiger. De zes zitten vast. Anti-islambeweging Pegida heeft in Enschede opnieuw actie gevoerd tegen de komst van een moskee. Op de plek waar het gebedshuis mogelijk komt zijn vanochtend kruisen geplaatst, meldt RTV Oost. Volgens Pegida staan op de kruisen de namen van terreurslachtoffers. In november voerde Pegida ook al actie tegen de komst van de moskee in Enschede. Toen werd een kruis neergezet dat was besmeurd met varkensbloed. Het weer, vanuit het zuiden trekt regen over het land. Ook vannacht kan er wat regen vallen, minima rond 9 graden. Morgenochtend vooral in het westen regen en plaatselijk onweer. Smiddags is het vaker droog